uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De meerderheid van de Tweede Kamer wil een regeling voor voetballers... die zaken hebben gedaan met matchfixers en dat melden. Eerder pleitte de PvdA daar al voor en de VVD sluit zich daar nu bij aan. Recent kwamen berichten naar buiten over matchfixing bij Willem II. Het beeld dat criminelen vanuit de gevangenis ongestoord doorgaan met hun praktijken is onjuist, dat zegt staatssecretaris Steven. RTL Nieuws meldde vorige week dat veroordeelden vanuit hun cel hun criminele zaken gewoon blijven regelen. Dat was op grond van een onderzoek van het OM. Volgens Steven was dat een onvolledig rapport uit 2013 en is sindsdien een taskforce ingesteld die tientallen gevangenen volgt. Houders van een persoonsgebonden budget hebben vandaag problemen gehad met het indienen van declaraties via internet. De website van de Sociale Verzekeringsbank lag er korte tijd uit en daarna duurde het even voordat het systeem weer vlekkeloos werkte. Kort voor vlucht MH17 werd neergehaald... heeft Oekraïne een overleg gehad met diplomaten. Maar de veiligheid van het luchtruim was geen onderwerp van gesprek. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen. CDA en D66 wilden opheldering over wat er bekend was... over de veiligheid van het Oekraïense luchtruim. Pomphouders in de grensstreek krijgen voorlopig geen schadevergoeding vanwege de accijnsverhoging van 1 januari vorig jaar. Het heeft de gedingrechter bepaald. Volgens de rechter is het aannemelijk dat de pompeigenaren schade hebben geleden door de maatregel, maar is niet te zeggen hoeveel. Ook daarvoor hadden ze al minder inkomsten omdat veel automobilisten massaal over de grens tankten. Brandstof was toen in Nederland ook al duurder. Het weer. De komende uren daalt de temperatuur weer tot onder het vriespunt. Uiteindelijk wordt het van min 1 aan zee tot min 5 plaatselijk in het binnenland. En plaatselijk kan dan een mistbank ontstaan. En door aanvriezende mist en een lokale bui kan het glad worden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits rond Amsterdam is drukker, want de ring van Amsterdam is dicht. De A10 Noord richting Zaanstad bij de Zeeburgertunnel. Daar is de aanhanger van een vrachtwagen gekanteld. Het verkeer moet omrijden via de A10 West. Op de A10 Zuid staat richting Den Haag verknopen in Nieuwe Meer inmiddels 8 eh, kilometer file. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar de Rotterpolderplein 5. Verder op de A2 Utrecht richting Den Bosch verknopen Del 6 kilometer.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 You for this spell you got me under. I see fireworks when we touch down. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late cause you're in my blood now. There's something about you.